7 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Friesland Campina gaan de Chinese zuivelsector helpen met het verbeteren van de productie, kwaliteit en veiligheid. Daarvoor richten ze in China een onderzoekscentrum op. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van premier Rutte aan het land. De sector heeft geen goede naam in China. Zo kwam er de afgelopen jaren vervuilde melkpoeder op de markt, waardoor jonge kinderen ziek werden of overleden. Ziekenhuizen in Tripoli roepen op om bloed te doneren voor slachtoffers van gevechten tussen militieleden en burgers. Daarbij vielen gisteren en vannacht ruim 30 doden en honderden gewonden. De gevechten braken uit na een oproep van de premier van Libië. Hij riep de hulp in van burgers om een einde te maken aan de macht van de milities die Libië in een chaos hebben gestort. De vrouwenzenders die SBS volgend jaar wil opzetten wordt over twee jaar een gokzender. Dat schrijft het AD. Dat zegt het strategisch plan van de zender in handen te hebben. SBS Broadcasting hoopt met de gokzender in twee jaar tijd bijna 20 miljoen euro te verdienen. Het AD schrijft dat er bijvoorbeeld wordt gedacht aan poker of belspelletjes op tv. Kijkers zouden online tegen betaling verder kunnen spelen. Het kabinet versoepelt de regels voor online gokken waarschijnlijk vanaf 2015. Alle wetenschappelijke publicaties moeten over tien jaar vrij toegankelijk zijn. Als wetenschappers en uitgevers niet meewerken... wil staatssecretaris Dekker in de wet vastleggen... dat de publicaties gratis online moeten worden gezet. Dekker vindt dat publicaties over resultaten van publiek gefinancierd onderzoek... in de toekomst voor iedereen gratis beschikbaar zijn. In Nederland worden jaarlijks zo'n 33.000 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd.